De voorzitter van een Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters overleggen over de coronamaatregelen vindt dat het feest wel door moet gaan, zei hij net bij WNL op zondag. Als je nooit eens gaat uittesten hoe kun je straks weer op een zo fatsoenlijk mogelijk coronaproof mm dingen gaan doen met testen en dergelijke. Ja, dat moet je wel gaan, gaan testen. Als je nu blind gaat zeggen, nou we gaan eh, de samenleving opengooien en we gaan, eh, iedereen moet zich laten testen. En je hebt nooit eens uit zitten testen hoe dat werkt. ja, dan weet ik hoe het weer gaat. Dan gaan dat dingen mis en dan zegt iedereen weer waarom heb je dat zo later gebeuren. De burgemeester van Breda moet morgen in de gemeenteraad uitleg geven over het evenement. In Israël worden de coronaregels verder losgelaten. Mensen hoeven voor het eerst in een jaar tijd op straat geen mondkapje meer op. Binnen zijn ze voorlopig nog wel verplicht. De versoepelingen zijn mogelijk doordat het in Israël heel snel gaat met vaccineren. Een nachtmerrie voor een automobilist op een provinciale weg bij Landgraaf in Limburg. Tijdens het rijden vloog zijn auto in brand. De bestuurder kon nog net op tijd zijn wagen uitkomen. Hij zette zijn auto in de berm, sprong eruit en kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De auto is volledig in vlammen opgegaan. En Marianne Vos heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Vlak voor het einde leek ze eraf gefietst te worden, maar ze kwam terug en perste er nog een eindsprint uit. Vos, winnen. Marianne Vos, koelbloedig. Marianne Vos gaat winnen voor de eerste keer. Ja? Fantastisch ja? Zeggen. Ja, ja. De wielerwedstrijd bij de mannen is nu bezig. Vanwege corona is het parcours kleiner gemaakt. Het is nu een rondje van 17 kilometer dat ze meerdere keren moeten rijden. 500 verkeersregelaars houden het publiek op afstand. Het weer blijft van op de meeste plekken droog. Het is zonnig bij zo'n 14 graden. De komende dagen nog iets warmer, maar ook meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek.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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blij? yeah Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaak.